witte zijde doen me denken aan voorheen. Rode rozen op witte zijde doen me denken aan jou alleen. Onze trouw is lang geleden, maar jij bleef mij toch altijd trouw. Zie ik rozen op witte zijde, denk ik altijd weer aan jou. Ik weet nog ongeveer onze trouw, dat was op een dag in mei. Er een rode rozen, toen op je kleed van zij. Rode rozen, op witte zij. te zijde doen me denken aan jou alleen. Onze trouwdag is lang geleden, maar jij bleef mij toch altijd. je zijde denk ik altijd weer aan jou. En zie ik nu de bruidjes met stralend blijde lach, dan moet ik steeds weer denken onze trouwdag is lang geleden, maar jij bleef mij toch altijd trouw. Zie ik rozen op witte zijde, denk ik al